Ze werd rond het middaguur meerdere keren gestoken bij haar woning en is in levensgevaar. Verder is er nog veel onduidelijk, vertelt correspondent Charlotte Waaiers. Natuurlijk wordt er gekeken wat het motief zou kunnen zijn... omdat ze ook net verkozen is tot burgemeester. Maar het is nog volledig onduidelijk of er ook een politiek motief is... of dat het toch om privéredenen eh, gaat. En naar de dader wordt nog gezocht. De politie is een klopjacht gestart, ook in de buurt... in ja, de nabije omgeving van haar woning. Bondskanselier Merts spreekt van een afschuwelijke misdaad. De rechter heeft een man van 22 uit Hellevoetsluis veroordeeld tot 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op een vrouw. Het slachtoffer van 59 liet vorig jaar haar hond uit toen ze zomaar werd doodgestoken. De dader meldde zich een paar uur later bij de politie. Tegen de rechter zei hij dat hij iemand pijn wilde doen. Volgens de rechter handelde de man met voorbedachte raden. Uit psychisch onderzoek komt naar voren dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Volgens Qatar moeten er nog veel details worden uitgewerkt van het 20-puntenplan voor Gaza. Qatar is een van de landen die helpt bij de onderhandelingen voor een wapenstilstand. Volgens hun ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de gesprekken met Israël en Hamas in Egypte nog steeds aan de gang en kan het nog dagen duren. En op Terschelling is gisteravond een grote crisisoefening gehouden met de hulpdiensten. Op het vasteland is een ramp al een uitdaging, maar op het eiland komen er weer heel andere problemen om de hoek. Zo kwam de burgemeester van Terschelling erachter dat communicatie niet meer werkt als er wat is. Mensen hebben geen, eh, geen telefonie meer, er is geen internet. Dus je kunt de, de mensen op het eiland kun je ook nauwelijks bereiken. Nou ja, dat is wel een, eh, een boeiend vraagstuk. We hebben gisteravond, op papier dan natuurlijk, maar weer met geluidwagens rondgereden over het eiland. Dat zijn oplossingen die je 10, 20 jaar geleden gebruikte. Ook werd er geoefend met wat er gebeurt als er meerdere dagen geen stroom is... en wat als de riolering niet meer werkt. Het weer vooral bewolkt, kans op een spatje regen, maar ook op wat zon... en het is vanmiddag een graad of 17. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files tot nu toe in Noord-Holland. Onder andere op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Zaandam en Afritweide wormen 4 kilometer met 5 minuten vertraging.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 I'm back to my things and gone. If it happens again, there'll be no looking back. I told you so. I won't say I told you so. No more Spanish in the works, all the work's been done. Your face rubbed in the dirt, I'm true for everyone, but believe it happens again says say I'm gone.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 Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn sinds vanochtend zeker zeven mensen gedood. Dat meldt persbureau WAFA. Onder de slachtoffers zou een hulpverlener zijn. De rechter heeft een man van 22 uit Hellevoetsluis veroordeeld tot 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op een vrouw.